Dan heeft het 5 minuten en 53 seconden geduurd. Daar waar iedereen bang voor was vanmiddag het is te gek voor woorden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rest van de wedstrijd wordt uitgespeeld. Ook gisteren was er gedoe omdat het publiek weer zooi op het veld gooide. Onder meer tijdens de wedstrijd van Utrecht en RKC ging het mis. En in Myanmar zijn duizenden mensen hun huis uitgevlucht voor orkaan Mokka storm heeft tot nu toe enkele mensen het leven gekost, maar de schade is nog niet te overzien. In het gebied komen vaker flinke stormen voor. Correspondent Mustafa Margadi. Bij de laatste drie grote cycloonrampen in dat gebied vielen honderdduizenden doden. Voor het laatst in 2008 140.000 doden toen. Dus ja, men houdt echt hun hart vast voor wat er zou kunnen gebeuren nu. Myanmar is straatarm en er zijn weinig plekken om veilig te schuilen voor de inwoners. En in Rotterdam was de jaarlijkse herdenking van het bombardement van 14 mei 1940. Burgemeester Abu Taleb begon met een toespraak over het onverwachte bombardement aan het begin van de oorlog. Inwoners hadden geen schijn van kans. Rotterdam krijgt eh, tot tien voor half vijf de tijd om op te geven. Om de stad over te dragen aan de Duitsers. Toch zijn de Duitse bommenwerpers dan al onderweg naar Rotterdam. En om kwart over één, ruim drie uur voor het verstrijken van het ultimatum, laten zij hun bommen vallen. Bij het bombardement op de stad kwamen 900 mensen om het leven. Zo'n 80.000 mensen werden dakloos. En dan het weer. Direct aan de kust kun je wat wolkenvelden zien. Voor de rest schijnt de zon. Later in de middag wat meer wolken. En in het zuidoosten kans op een bui. Het is 18 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging.